tegen in een bar. Twee donkerbruine ogen, ik kon ze niet vergeten. Een de nacht vol van romantiek, Spaanse klanken van muziek. Ik vroeg toen hoe jij heette. Oeh, nu